4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Zouderij in Erp in Brabant voedt een grote brand. Zeker duizend varkens zouden zijn omgekomen. Een stal met 5000 biggen wordt nog bedreigd door het vuur. De brand brak rond 11 uur uit. Er is mogelijk asbest vrijgekomen. Blussen gaat moeizaam. De brandweer moet het water van kilometers verderop halen. En het blussen kan nog uren duren. Op de derde dag van de Democratische Conventie is Tim Kaine officieel benoemd als running mate van Hillary Clinton. Hij kreeg veel applaus, maar ook wat boegeroep. Op de conventie spraken weer tientallen prominenten, zoals vicepresident Joe Biden. Hij benadrukte hoe belangrijk het is voor vrouwen dat Clinton de eerste vrouwelijke president van Amerika kan worden. Nou kreeg de republikeinse kandidaat Donald Trump ervan langs. Later spreken ook nog Tim Kaine en president Obama de zaal toe. De Turkse overheid heeft per direct tientallen media gesloten... die in verband worden gebracht met de Gulen-beweging. Het gaat om persbureaus, tv-stations, radiozenders, kranten en tijdschriften... die kritisch zijn over de regering. Het Turkse leger heeft ook bijna 2000 hoge militairen ontslagen. Ook zij worden ervan verdacht dat ze aan de hand zijn van de Gulen-beweging... die door president Erdogan wordt gezien als de aanstichter van de koepoging van bijna twee weken geleden en de uitvinder van de beschuit met inkeping houdt zijn octrooi. De rechter heeft hem gelijk gegeven in een zaak die was aangespannen door toosjesmaker Haust. En door de inkeping aan de rand van het beschuitje zijn ze makkelijk uit de rol te halen. Volgens Haust had elke vakman dat kunnen verzinnen en was een octrooi dus onterecht.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 If you've sexed and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.